brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand berooft je bijna van verstand en dat alles komt door haar. Zwarte dino. Rocco was verloofd. En toen Rocco werd gevonden, werd jou. de haven van Marseille dat jouw Nina nu voor Slechts de golven zingen zachtjes wat van die.